Mark Hokker met het NOS-journaal. Zijn relatie flink uit te bouwen. De waarde van de handel tussen de landen moet in de komende tien jaar oplopen tot ruim 550 miljard dollar. Een week geleden werden de internationale sancties tegen Iran opgeheven... omdat het land zijn nucleaire programma volgens afspraak heeft afgeschaald. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog geen concrete deals gesloten met Iran. Dat zegt Atradius, een onderneming die namens de overheid exportkredieten verzekert. Het is volgens Atradius nu nog te lastig om de risico's van het zaken doen met Iran in te schatten. Ook de overheden in Jamaica en Ecuador raden vrouwen aan om voorlopig niet zwanger te worden vanwege het Zika-virus. Brazilië, Colombia en El Salvador deden dat al. Het virus wordt verspreid door muggen. Voor volwassenen is het ongevaarlijk, maar Zika lijkt ernstige afwijkingen te veroorzaken bij ongeboren kinderen. Ouders met kinderen in de kinderopvang vinden het jammer dat minister Ascher niet wil overgaan tot een gesubsidieerde peuteropvang van 16 uur per week. De Sociaal-Economische Raad adviseert alle kinderen tussen 2 en 4 jaar wekelijks vier dagdelen op te vangen. Dat is volgens de SER wenselijk voor de ontwikkeling van de peuters en het levert ook nog banen op. Ascher is het eens met de SER dat extra opvang grote voordelen biedt, maar hij vindt vier dagdelen van in totaal 16 uur per week te duur. Voetballer Monir El Hamdawi vertrekt per direct bij AZ. De spits tekende in oktober een contract om tot het einde van het seizoen te spelen in Alkmaar. Maar nu vertrekt hij na amper drie maanden naar Umsalal in Qatar. De directeur van AZ is verbaasd over het plotselinge besluit. Hij had in oktober wel afgesproken met Mounir El Hamdoui dat hij in de winterstop weg mocht. Het weer in het westen vrij zonnig, in het oosten komt meer bewolking voor. Het blijft wel overal droog. Het wordt 6 tot 9 graden.